Dat is de conclusie van een commissie die onderzoek deed naar de bonnetjesaffaire van vorig jaar. Bijna 400 lagerhuisleden, dat is meer dan de helft, blijken te veel hebben, te hebben gedeclareerd. Het grootste bedrag moet staatssecretaris Volle terugstorten. Ze moet bijna 50.000 euro terugbetalen voor een beveiligingssysteem en zes telefoonlijnen die ze in haar tweede woning had geïnstalleerd. Andere politici declareerden zaken als kattenvoer, luiers en een eendenhok voor in de tuin. Door het schandaal stapten vorig jaar twee leden van het Britse lagerhuis op. Morgen beslist het Openbaar Ministerie of er ook parlementariërs worden vervolgd. PVV-leider Wilders doet zondag niet mee aan het verkiezingsdebat bij de NOS op Radio 1. Hij heeft kritiek op de manier waarop het debat is georganiseerd en heeft daarom afgezegd. De NOS vindt het jammer dat Wilders niet meedoet en zegt hem er graag bij te hebben gehad. Aan het debat nemen nu zeven fractievoorzitters deel, die van CDA, PvdA, SP, VVD, GroenLinks, D66 en het Kamerlid Verdonk. Ze discussiëren met elkaar over landelijke en plaatselijke thema's. Op maandag 15 februari is er ook een NOS-debat op de tv. Wilders is van plan daar wel aan mee te doen. Voor de kust van Florida is een Amerikaanse kitesurfer omgekomen na een aanval van haaien. De man van 38 werd enkele honderden meters uit de kust, omringd door een grote groep haaien. Werd meerdere malen gebeten en bloedde hevig. Een strandwacht zag de kitesurfer spartelen en wist hem uit het water te halen. In het ziekenhuis overleed de man. Het is de eerste keer in vijf jaar dat iemand in Florida sterft na een haaienaanval. Dan het weer bewolkt en droog. In de avond en nacht af en toe opklaringen, mogelijk mistig en minima rond het vriespunt. Het kan glad worden.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 It's the chef on the mic. got them collars. I got them collars. Not as black and white like that, man. Not. Come on. I beat my life with them beats and rounds when I reach the sky. I'm on my knees and cry when I ease the mind And I'm leaving you behind and I'm screaming Jesus Christ Cause I can't read or write I try to get a grip on this And make you trip on this Try to make your hips can't resist the inch of it I got a list of them things I need luck with Trying to be me, be real, but what the fuck is And darkness hits my lungs when I'm stuck with This shit that I'm stuck with Stuff I got shit with Fuck I'm addicted, I can't resist it The fall of the ciggy, I'm in love with the risk in it Incomplete when I miss the sea that we all carry colors, all to share with each other. I'ma be me, and you can still be you. But we be so much more what we feeling is soon. I hit it. Take a look at my painting, baby. It's all me. Please look carefully. Take a look what I made now, baby. It's all me. Please be careful, please. Take a look at my painting, baby. It's all my tears, I got no shades on stage. I'm naked up here, and all them critics in line spitting some lies, but why they blind for my soul? They think with their minds. But yo, hatred divides as I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feeling my vibe, cause you all got your pay and I'm giving your mind. Why criticize, ruin it Why you're doing it? Let your eyes ride through it, please lose your mind and do it. So don't talk for so far. Silence can guide us, can mend broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. Cause every word I drop is another falling son of me. Take a look at my painting, baby. It's on me. We zijn weer onderweg van de Dead Weathers. De band van Jack White die nu momenteel aan het tour is in Amerika. Dead Weathers met Treat Me Like Your Mother. En daarvoor een bandje die we hier live in de studio hebben gehad. Chef Special. Ja, jazeker, Chef Special. Ik eh, had van de week, of, vandaag kreeg ik iets in mijn mailbox. En daar stond nog even hun EP-presentatie uh, eh, op loog er niet om. Met eh, de jongens van uh, Gotcha was dat eh, samen er nog bij. Dus. Zo, de nieuwe, de dat, nieuwe dat, was dat was een, mooi optreden heb ik gehoord in ieder geval. Ja, het was een heel mooi optreden. Maar daar zijn we natuurlijk niet voor. Want het is vandaag 4 februari, donderdagavond. Het is altijd voor de meeste alternatievelingen het moment van de dag om even hier naartoe te gaan. En naar ons te luisteren op de 106.9 of via de livestream www.altfm.nl. En anders op www.zfmzandvoort.nl. Menno. Inderdaad, en wij hebben weer eens een beetje in de studio. Ja, en niet zomaar. En om een goede introductie te doen, hebben we hier iets van de Rob Akda hoort. Ja. De laatste afsluitende act van deze nu al gezegende voorronde van de Rob Akda Awards, fijne vrienden. 15e jaargang, jaar 2009-2010. Ze zijn, een paar van die jongens zijn al een tijdje met elkaar bezig om muziek te maken. Maar eigenlijk sinds vorig jaar spelen ze onder de naam zoals ze nu spelen. Misschien leuk om bij op te merken dat eh, sinds een maand pas de drummer erbij zit. Omdat de vorige drummer... Ah, vrienden. Oké, ja. ja. Ze kan iemand weer. Voor degenen die het nog niet weten. De vorige drummer is eh, uit de band gegaan om zich volledig te richten op zijn kickbox carrière. Jawel, huh? Ja, man, wat een verhaal. Um, dit jaar, nou ja, dit is heel belangrijk. Dit jaar wisten ze eh, de prijs voor beste band bij de hit in de wacht te slepen. Jawel. Want zij wisten het patronaat plat te spelen met hun nummer Dreaming of Lies. Trouwens spelen ze dat nummer spelen ze vanavond hier ook. Dat is goed, dat is mooi. Ze zijn bezig met opnames maken en zich richten op hun performances. En hun grote wens is veel, veel optreden. Nou is dit alvast een goed begin bij de Rob natuurlijk. Geef ze een enorm applaus. Hier is Display! Hey, het werd tellen jongen. Ja? Ah, de techniek werkt niet meer mee. Net als ik nog signaal en zo heb ik geen signaal meer. Oh. Ik krijg het signaal niet de studio in. Hij schiet er in één keer uit. Een beetje jammer. Joh, dat kan gebeuren. Techniek is techniek. Nou, we gaan gewoon nog een nummer draaien dan. Nog één plaatje en dan uh, moet het opgelost zijn. Oké. Beloof je dat, Marcus? Ik kan niks beloven. Techniek werkt nooit mee, hè? Nou ja, oké, dat is waar, dat is waar. Maar, eh, ik doe mijn best. We doen het nog one more time. zeker celebrate! Het is tijd. We hebben een ontzettende goede techneut hier in huis. Een groot applaus. Joehoe! Oh! Sta je open, Menno? We staan open. Oh, ja. We gaan een eh, groot applaus geven voor het beentje dat bij ons in de studio is. Display van de Rob Awards, de eerste voorronde winnaar. En dit is het nummer Gibson Song. Hey. smiled and I said no That's not the one to So I walked for a while After seeing some new style But I thought no Then I'll pick the blue one But then I saw your smile Your eyes, your neck, your gown And I thought somehow is de kop is eraf. De Gibson Song. Jullie hebben me wel geraakt, jongens. <laughs> ik denk dat dat ook wel eh, de muziek eh, de bedoeling is. Eh, dat je dus mensen dus raakt, als het ware. de eerste voorronde hebben jullie gewonnen in, in de Rob Akda Award. Zeker weten. Ja, kom maar even aan deze kant bij staan, want anders ben je niet te horen. Dus ik, we delen wel even de microfoon, Wander. Oké. Ehm, want eh, ja, vorige week hadden we de runner-up ters hier in de studio. Jullie zijn eh, de winnaars van die eerste voorronde. hoe, hoe, is het eigenlijk eh, daarna gegaan eigenlijk met jullie? Ehm, nou ja, daarna zijn we ja, met meerdere dingen bezig geweest. We hebben bijvoorbeeld meegedaan aan de kunstbende. Mhm. Dat is een van de dingen. We hebben opgetreden nog op het ACL e en nog op het stedelijk. En verder ehm, zijn we heel veel bezig geweest met demotjes maken. Ja. En natuurlijk oefenen. En eh, dat zijn eh, zware tijden, want eh, dat is vanaf tien uur s'avonds, jawel. Oh, dus, dus, het is nog wel even na je school, en, of na jullie school in ieder geval, dan nog eventjes ergens de muziekruimte. Ik geloof dat het in muziekschool, hè, geloof ik, in Bloemendaal. Daar, ja, daar dus muziekschool toch? Bloemendaal, klopt. Ja, dat, zijn, eh, dat zijn de dus zware uurtjes eh, na school. Ja, dat is eh, weinig school, veel muziek, laten we het zo zeggen. Want, maar komt het niet dat anderen niet in gevaar dan? Of, want ja, je wilt toch nog ook toch proberen je school op een, een of andere manier af te maken? Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, zeker. Dat is wel een van de gewenste <laughs> dingen, ja. <laughs> Maar, nou ja, kijk, we zijn nu echt heerlijk met muziek bezig. En daar zullen misschien toch een paar dingen eh, voor moeten wijken. En eh, kijk, één keer blijven zitten is nooit erg. Oh, nou, dat Zo, dat is een, uh, een goed statement hier van, uh, van Wander in ieder geval. Ik kan je wel vertellen dat erg hard zuigt moet blijven zitten, maar... Hoezo? Dat is mijn nou, ervaring. op een gegeven moment kom je dus in een klas met allemaal gasten die veel jonger zijn dan jou. Eh, Nog meer ja, maar ja, dat betekent wel dat je in een jaar, eh, denk ik, dan eh, genoeg muziek hebt gemaakt, toch? Met een wijzer in ieder geval. dat, uh, dat sowieso. Want, want uit het verhaal kan je wijs maken dat jullie een jonge band zijn. Want hoe oud zijn jullie allemaal? Ehm, nou ja, 17 en 16. We hebben twee jongens van 16 en drie van 17. Oké. Ja, kijk kijk, dat, dat tekent het dus. Hè. Het zit er dus al gewoon vroeg in. En eh, daar, ja, daar hou ik van. Ik bedoel, eh, nu, nu beginnen en eh, later gewoon hoppatee. Jaap, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Jaap, jij bent gewoon opa daartegen. Ja, nou ja, goed. Mij spreken ze ook al met u aan. <laughs> mij, nou, mij, mij zeker, maar... Het is nog, eh, ze zeggen nog net niet meneer bij eh, McDonald's, hoewel. Het scheelt niet veel meer. <laughs> Biedt ze Jan een 50-plusser pas aan? Of? Nee, nee, nee, nee. Zo erg is het ook niet. Kijk, er wordt hier eh, gewoon gelachen door de, door de achteren, hè, de, de backbenchers, <laughs> om het maar zo te zeggen. nou ja, jongens. het, is, het is dus de eerste voorronde. Maar ja, oefenen. Je zegt het al. Hè? Want 2 april komt er natuurlijk aan, hè? Zeker weten, zeker weten. Daar zijn we nu uh, ja, kei, echt kei, kei, keihard mee bezig. En eh, ja, dat is niet alleen eh, muziek, maar dat is ook bedenken hoe je je act gaat neerzetten. En bijvoorbeeld, <laughs> ja, vereisten wat voor kleren je aantrekt. Want dat was een van de dingen die ze ons vertelden. Misschien zijn dat niet... Komt zo, wanden. We gaan zo wel even verder praten met je. <laughs> die gaat straks gaat optreden met Outcast Chris, Cornell. Hij is weer terug. Chris Cornell uh, speelde vroeger dus met dezelfdegene van uh, Pearl Jam. En deze band. hey, dat is vreemd. Hoor je dat gitaarriffje in de achtergrond? We gaan weer een eh, nummertje luisteren van een goed old, good old... Oh. Nou, laat maar horen. Is dat stukje werk van, van, jou, van jou dan? Precies. En daarna gaan we... Gaan we wat, wat nee, display. Oh, we gaan display. oh, oké. Dus eh, we, gaan, eh, we gaan twee nummers eh, achter elkaar doen, mannen. Dus zijn jullie er klaar voor? Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Nou, laat maar horen dan. Wat is het nummer? Het eerste nummer waar jullie spelen? Western My Time. En daarna krijgen we het nummer 1 My Ride. Oké. lying on your bed, trying to overthink the things, but not to put you down sad. Spend some time to figure it again all out. Now I'm thinking back to times, the time that we were young. You're sitting on a soccer ball, sticking out your red tongue. Spend some time to figure it again all out. why is this happening to me? You shout, and we see saying this will be your last breath. Spend some time to figure it again aloud. Why is this happening to me? You shout and wasted. All All My Time van Display. En eh, natuurlijk eh, volgt nu het eh, derde nummer waar ze wat, wat gaan spelen. Ik, ik ben nieuwsgierig nog eventjes wat dat is. Nou, Wander maakt zich klaar voor, de, voor er nog één. Ja, dat, dat, was dus een stukje akoestische gitaar. Maar dat is eventjes nu niet belangrijk. Want dat zal waarschijnlijk nog bij het vierde nummer nog een keer terugkomen. Wander, wat is het volgende nummer? Het volgende nummer is Ain't My Ride. Ain't My Ride. gedaan. Wauw, jongens, display. Ja, echt geweldig. Dit is dus waarom zij dus de eerste voorronde hebben gewonnen in, eh, bij de Rob Akda Award, jongens. Dus dat, eh, dat wil ik eh, gewoon <laughs> even heel duidelijk eruit gezegd hebben. Wisselend eh, zijn de nummers eh, sowieso. Eh, dit was dus gewoon weer even, gewoon even heel snel. En dan toch weer eventjes in een luchtig niemendalletje terechtkomen. dat, vind ik, dat vind ik echt, echt heel bijzonder. Straks nog het laatste nummer. En dan in het tweede uur, nou, dan gaan we gewoon met de band praten. Dan ruimen we hier zo langzamerhand een beetje de spullen op. Ehm, ja, overigens, over eh, die eerste voorronde nog eh, gesproken. Ja, het was toch echt wel een beetje de avond van de singer-songwriters. Het is jammer dat jij er niet bij was, uh, Menno. Want... Nee, helaas. Het kan gebeuren. Maar de tweede, het is heel grappig dat dit jaar de Rob wordt Award in categorieën heb ingedeeld. De eerste categorie was dus singer-songwriter. De tweede was iets harder. Iets meer van de, de gitaarmuziek, ja, zeg maar. rock alternative toch wel. Ja, en de derde was ja, wat een beetje... Was meer rock. Een beetje jazzy rock, zeg maar. Ja, de jazz rock. De tweede noem jij iets harder. Ik vond het snoeihard. Ja, alleen de laatste band was ja, nog een eh, daar noem je ook wat op. Dan moest je je oordoppen dan toch wel eh, erbij hebben. Hoewel, de opnames eh, daarna... Ik heb hem weer vanavond uh, af zitten luisteren. Maar ze zijn gewoon weer geloos, hoor, die band. Dus wat dat er gaat... In ieder geval jullie concurrenten, jongens. Dat ja, is de zijn concurrenten. van de tweede ronde. En de derde is Palalalaka. Die liegen er ook niet om. Je mist een la. Maar goed. Nee, ik heb gewoon eh, netjes alle la la la la's eh, genoemd, eh, meneer Van Dam. Dus ik mag dan wel zo oud zijn, maar sniel ben ik toch zeker niet. <laughs> Nou, nou, nou, nou. Zullen we maar weer een plaatje gaan draaien? Inderdaad, het is tijd voor iets, een, iets completely different. You are alternative. to Gear Marketing. Alternative. was dit In Flames met Cloud Connected eh, van het album eh, Come Clarity. Dit is waar ze het hele optreden mee beginnen. En dit is een knaller. Even iets anders. Want ja, we moeten toch wel een beetje een vergelijking hebben met de, eh, de, voorronde, of de tweede winnaar van de voorrondes van de Rob Akda hoort. Heb je die klaarstaan? En, ja, die kan ik ook wel even opzoeken. Maar eh, ga jij eerst maar, want je wil zo op je praatstoel. Helemaal niet. <laughs> ga maar. Oh, ik mag ik dan nog wat zeggen? Eh, kijk nou, dan wordt hier ook nog geknipt. je mag de groet aan je moeder doen. <laughs> ik, doe, ik, doe, <laughs> ik doe de groeten niet aan mijn moeder. Ik word belaagd door een... Het is een invasie van allerlei displayers die nu, nu ineens naast me sta. <laughs> ik vind het wel leuk. Het heeft ook een effect, als ik het mag beschrijven. Eh, het heeft een beetje het effect van een aantal op elkaar gepropte muzikanten in een een of ander Volkswagenbusje, Zo moet je het voorstellen. Hè. Eh, de eh, Beatles! Is, ja, zoiets. Hè. De twee, gitaren, eh, twee gitaristen met een akoestische gitaar. Dus wat uh, moet de een bij de ander op schoot zitten om het nog een beetje aan elkaar te krijgen. Nou, dan hebben we nog de toetsenman. Die zit dan ergens, ook ergens uh, Boven op <laughs> de basversterker zit hij dan op de bank met zijn toetsen te <laughs> spelen. ja. en dan staat de bassist er heel stoïcijns bij. Nou, ik heb... Eh, <laughs> Wander, want eh, het is wel een, het ah, is wel een bijzondere vogel, hè, Kars. Nou, <laughs> hij staat meestal zo, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja zo is hij, ja, We kunnen er weinig eh, aan doen. We proberen soms wel eens wat meer ja, ja dat die ja, ja beleving in het... maar hij vertelt ons dat hij dan... Een, een, biertje moet hebben gedaan. Ja, is dat zo? Ja, is dat zo? Moet dat dus, dus na aflopen... Nou, hij had, hij had een hele slimme, want hij wilde dan een, een potje maken. Oh. Voor display, ja. maar ja, voor display? Ja, maar toen wisten we al wat, wat, wat daaruit zou komen. Want het waren sowieso of sigaretten of bier voor kas. Want ja, verder hebben we weinig eh, nodig. <laughs> ja, en Thomas, wat, wat wilde je er nog zeggen dan? Nou, bij kas is natuurlijk wel altijd gewoon... Eh, no worries, be happy, weet je. Ja, ja, ja. Het is een beetje de Australische leefstijl eigenlijk, zo'n beetje. Van eh, no worries, mate. Zoiets. trouw, trouwens, uh, schiat, hè. Down Under van Man at Work. Dus, eh ja, maar goed. Laat maar zitten. Wat gaan we doen, Minno? We gaan even een eh, concurrentieanalyse doen. Zijn jullie er klaar voor? Concurrentieanalyse. Oh ja, want de, tweede voorronde staat geloof ik klaar, hè? De stereo? Nou, het staat nog niet klaar. We gaan eerst even een introductie geven. Wat is een concurrentieanalyse? Nou, een concurrentieanalyse is eigenlijk heel simpel. Jullie zijn de eerste uh, band die heeft gewonnen op de dus- Rob Acta Award. Je hebt verschillende ronden in de Rob Acta Award. En wat is nou je concurrent? Weten jullie dat eigenlijk? Bedoel je gewoon de concurrenten? Ja, wat, waar, waar gaan jullie tegen spelen, weet je dat? Nou ja, Ethereal sowieso. En weet je wat voor muziek dat is? Uh, best wel hard. <laughs> en dan uh, Palalalaka. Ja. Driemaal la. Ja. En uh, nou, dan heb je dus runner-ups, heb je dan Klopje Popje, sowieso. Hele goede band. En Tess hebben we bij ons. Ja, en de Treats. Dat is de derde. Oké, en de Treats. Ja, de Treats, dat is een soort, Ken jullie de Hives? De Hives. De wat? The Hives. Oh, de Hives. Ja, ja wij kennen Hives. Wij noemen altijd The Hives. De, band, The Hives. Oh, oké. Het is niet uh, daar waar je dus nee, het... of nee, nee, nee, maar eh, iets anders. Nee, het is... Okay. Het is, het is eh, van tegenwoordig. <laughs> alleen maar over dat computerzootje. <laughs> ja. het is, de, de, Hives is een beetje Britpop, een beetje snel. Oké, Maar heel, heel vrolijk. En dat is eigenlijk de runner-up van, van de ronde 3. Oké. Maar hier komt in ieder geval palalalaka Oké. Met drie keer? Ja. En, dan, de, dan echt Ferry in de tweede uur, hè? de eh, ferry al tweede uur, dat lijkt me ook, ja. dan gaan we straks nog een mooi, nog een mooi plaatje draaien. Lijkt me zeer verstandig. Dus wat gaan we nu doen? We gaan eerst Palalalaka draaien. Dit is Palalaka, dit is dus jullie concurrent. zijn weer in de uitzending hoor. wat vinden jullie nou van als we ondertussen dit aan de achtergrond Hallo, hoor Uh, eh, ja. <laughs> Jaap. Ja? Wat vinden jullie hiervan? Waarvan? Nou. Hiervan? Oh, de deze muziek. Ja, die vinden we wel... Eh, dit is ja, sowieso vet. Het is echt heel anders dan wij. En dat, ik vind het echt wel uh, eh, chille muziek, ja. Dus dit, jullie kunnen deze hebben? Ehm, hebben, ja. We, we, moeten wel zeggen van wel, hè? Ja, nou ja, eh, om, om, om, zelfverzekerd over te komen inderdaad. Kunnen ja, wij gaan ze eh, hebben. Nee, we gaan ze wel eh, we gaan ze hebben. Kijk, dat is, dat is een taal. Zo, hallo. Nou, het koptelefoontje van Rob Harms is denk ik nu ook overleden. Maar ja, goed, bij 20-jarig jubileum krijgt hij wel een nieuwe. Dus <laughs> dat is ook weer geregeld. Nee, maar het is, het is, ik vind het een beetje polka-achtig zelfs hier en daar nog. Vind je niet? Ik ben heel benieuwd of dit gaat winnen. <laughs> Nou, we zullen het zien ik vind het echt helemaal niks. We gaan naar het volgende plaatje. Dat is eh, heel makkelijk. Het is een band uit Engeland. Block Party is Helicopter. Op Alternative FM. Zie je hem Zandvoort. hebben altijd al een interview door jullie willen hebben eigenlijk. <laughs> de wc's zijn nu heel erg schoon. of personality. The cult of personality. The cult of personality. sorry voor het foutje van de net, maar dit was Living Color met Cult Personality. Nou, hier is echt een Cult Personality in dit huis bezig. Wij zijn hier op de donderdagavond om jouw rockwereld, zeg maar, op zijn kop te zetten met nieuwe muziek. Bandjes uit de regio en dergelijke andere nieuws. En over de bandjes uit de regio gesproken, er staat er nog eentje klaar met een nummer. Wauw, ik heb net al een beetje een briefje gehoord. Upside Down. Dames en heren, display. Walking back to our nice location and all we have to do, is drive without any dreadful feelings cause we're checking out. And again, she says, don't go. Oh, so I'm walking back very slowly. We have so little time is the thing we said. She constantly reminded me it was a threat. And again, says, don't go. Oh, so I'm walking back very slowly. was not to realize that I is what she wanted to try. Didn't get me up or down, but you got me upside down. Didn't get me up or down, but you got me upside down. spread. It got a little closer to a girl I met, and she really got me upside down. Thinking back to what we said, oh, what we had, oh, oh, oh. So I asked her, What after this? She said, No, cause all I've tried was not to realize that this was she wanted to try. Didn't get me up or down but you got me upside down. Oh, didn't get me up or down, but you got me upside down. Down, down, down, years old. i tried, was not to realize that this was you wanted to try. Didn't get me up or down, but you got me upside down. dit was echt... Deze moeten jullie een hit maken. Volgende week EP'tje misschien bij het patronaat? Deze klinkt hmm. echt, deze klinkt echt <laughs> geweldig. Dit, klinkt een van de betere nummers, aan. Ja, ja deze, was, dit, dit, deze moet je uitbrengen. Klaar. Deze moet je gewoon uitbrengen. Dit moet jullie eerste single worden. Want... Nou, misschien hier dit is echt zomers. Holy shit, kijk eens even naar buiten. De zon schijnt gewoon. Zijn, <laughs> Je moet het doen met lantaarn lantaarnpaal, maar buiten dat. Dat is echt een van de dingen die we zeiden. Want ehm, hoe heet het? we waren maar aan het spelen. We hebben hem eh, ja, drie dagen geleden geschreven. En eh, onze bassist die kwam, die liep naar buiten. En hij zei... Gast, is het niet zomer? Want echt, jongen, we zaten echt in het zomergevoel. Dat is niet normaal. We waren alleen met de drummer en met de bassist. En het was echt zo chill. We zaten echt in zo'n trans zomersfeertje. Ja, dat, maar dat krijg je ook van dit nummer. Het is een beetje dat, dat Jack Johnson-achtige stijltje, zeg maar. Dat eh, eh, relaxte op het strand, ja, ik, heb hem ik, heb hem geschreven toen, eh, toen was ik op vakantie en ik zat in de caravan en het was echt bloed, bloed, bloed heet. En ja, het was of naar het zwembad gaan of voor mijn gitaar spelen. En ik speelde eigenlijk elke dag op mijn gitaar. En nou, dit is er toen uitgekomen. Wauw, want de, de Upside Down, waar gaat hij precies over, dat hele nummer? Eh, nou ja, het gaat ook over eh, dat je op vakantie bent en eh, ja, dat er een meisje is waar je voor bent gevallen. En niet een beetje, maar best wel. Gewoon Upside Down, zeg maar. Precies, Upside Down.